Bij het Kamerdebat over de begroting verwezen bijna alle sprekers naar de berichten over misstanden rond het vakantiehuis van prins Willem-Alexander en prinses Maxima in Mozambique en naar de omstreden fiscale constructies via Paleis Noordeinde. De SP wil een nota van premier Balkenende over de toekomst van de monarchie en PvdA en D66 sloten zich daarbij aan. Premier Balkenende is bezig met zijn antwoord. Spoorbeheerder ProRail vindt het niet nodig om alle 6000 seinen op het spoornet aan te passen, zoals de onderzoeksraad van Pieter van Vollenhoven wil. Volgens ProRail-directeur Klerk is dat alleen nodig op de gevaarlijkste plekken. Wel vindt hij dat er duidelijkheid moet komen over het vervoer van gevaarlijke stoffen. ProRail pleit voor speciale routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Justitie heeft werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen geëist tegen twee zussen... die tijdens een waterpolowedstrijd een tegenstandster lange tijd onder water hielden. Het slachtoffer werd aangevallen en onder water geduwd nadat ze een doelpunt had gemaakt. Teamleden moesten haar bevrijden. De speelster hield er een posttraumatische stressstoornis aan over. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de zussen uit Borne schuldig aan poging tot doodslag. SP-leider Kant voelt zich niet bedreigd door uitspraken van haar voorganger Marijnissen. Die zegt in het blad Binnenlands Bestuur dat hij niet uitsluit dat hij in de toekomst weer fractievoorzitter van de SP wordt. Toch acht Marijnissen die kans klein. Vorig jaar deed hij een stap terug om gezondheidsredenen. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Duitse schrijfster Herta Müller. De 56-jarige Müller werd geboren in Roemenië. Ze schrijft onder meer over het Roemenië onder Ceausescu. Haar debuutroman Niederungen uit 1982 werd in Roemenië gecensureerd. Vijf jaar later emigreerde Herta Müller naar Duitsland. Het weer vanavond opklaringen en een graad of 11. Vannacht aan de grond lichte vorst. Morgen overdag zonnig. Later in het zuidwesten meer bewolking en in de avond mogelijk wat regen. Het wordt morgen ook, net als vandaag, zo'n 15 graden.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 piace così. something het ritme van de herfst.